Koekoek met het NOS-journaal. Justitie looft 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot een oplossing in de zaak rond de verwoesting van het gemeentehuis in Waalre. Afgelopen zomer reden twee mensen met gestolen auto's het gebouw binnen en stichtten brand. In de zaak zijn tot nu toe twee verdachten aangehouden, maar die werden snel weer vrijgelaten. Een team van 40 rechercheurs werkt aan de zaak. De kans is klein dat het Cypriotische parlement vandaag nog stemt over het reddingsplan waarin staat dat spaarders een heffing moeten betalen. De politici zijn het niet eens over de invulling van het plan om de bankensector te redden. President Anastasiades heeft morgenochtend een overleg met alle partijleiders. Op dit moment is er nog geen meerderheid voor een alternatief plan. Spaarders in Europa hoeven niet bang te zijn dat er een heffing wordt ingevoerd op hun tegoeden. Minister Dijsselbloem zei in de Tweede Kamer dat daar geen sprake van is. Maar hij wil het niet helemaal uitsluiten en dat leverde hem kritiek op van de SP. Die partij vindt dat Dijsselbloem toch het risico neemt dat spaarders massaal hun geld van de bank halen. De overgrote meerderheid van de Zimbabwanen heeft ja gezegd tegen de nieuwe grondwet waarin de macht van de president wordt beperkt. 94,5% stemde voor. Daardoor kan een nieuwe president maximaal twee keer vijf jaar aanblijven. De huidige president, Robert Mugabe, is al sinds 1980 aan de macht. Hij is 89, maar denkt niet aan een vertrek. De man uit Vught, die vorige maand in Eindhoven iemand neerstak... was op onbegeleid verlof uit een inrichting. Hij zat tot 2011 in dwangverpleging omdat hij zijn vriendin had vermoord. Daarna woonde hij in een psychiatrische afdeling in Vught. Vorige maand stak hij tijdens een onbegeleid verlof in Eindhoven een 31-jarige man neer. Die raakte zwaar gewond, maar overleefde de steekpartij wel. De 51-jarige verdachte zit nu weer vast. Het weer, het is grijs, in het midden en zuiden wat regen en 3 tot 7 graden.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 Die staan op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenol 3 kilometer. Op de ring Zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en Rij 4. A13 en Haag Rotterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 7. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 4. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ambacht en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer... A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Brechtseplein 4 en bij Moordrecht nog eens 4. A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 4 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda.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 Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night van ZFM. I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so Super nice, let me show you a good thing Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it a fatty. And you're all mine Tonight And as long as I got my suit and tie I'ma leave it all on the floor tonight And you got fixed up Let me show you a good things Get out your seat, ho.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 You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty. You're all I see as the world keeps spinning round. You hold me right here, right now.